een Klomp met het NOS-journaal. De reisorganisaties TUI en Corendon halen zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies heeft aangescherpt vanwege de onrust in het land. Het ministerie adviseert Nederlanders om alleen naar Gambia te gaan als dat noodzakelijk is. Wie daar al is, kan beter op één plek blijven. President Jammeh heeft de noodtoestand afgekondigd. Hij verloor de verkiezingen, maar weigert plaats te maken voor de winnaar... die overmorgen president zou moeten worden. Landen in de regio dreigen met militair ingrijpen. De regeling dat zwartspaders geen boete krijgen als ze binnen twee jaar alsnog aangifte doen bij de Belastingdienst wordt afgeschaft. Staatssecretaris Wiebus van Financiën vindt dat mensen die bewust belasting hebben ontdoken zwaarder moeten worden gestraft. Dus komt de zogenoemde inkeerregeling te vervallen. In een vluchtelingenkamp in Nigeria zijn tientallen mensen omgekomen... toen het kamp per ongeluk werd gebombardeerd door de Nigeriaanse luchtmacht. De berichten over het aantal doden lopen uiteen van 50 tot meer dan 100. Volgens het Rode Kruis zijn ook zes vrijwilligers van de hulporganisatie omgekomen. Het legervliegtuig deed mee aan een missie tegen de terreurbeweging Boko Haram. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan bij de aanval. Tegen twee mannen die verdacht worden van een liquidatie is een celstraf van 20 jaar geëist. Ze zouden vorig jaar in IJsselstein een man van 37 hebben doodgeschoten in zijn auto, terwijl zijn dochter van 7 ernaast zat. Waarom de twee verdachten van 23 de man zouden hebben doodgeschoten is niet duidelijk. De eerste verdachte heeft sinds zijn arrestatie niks gezegd over de moord of zijn rol daarbij. De ander sprak vandaag voor het eerst in de rechtbank, maar ontkent alle betrokkenheid. Het weer, vanavond trekken de wolken weg en in het binnenland kan wat mist ontstaan. Vannacht wordt het in het oosten min 8 en aan zee komt de temperatuur net onder nul. Ook morgen liggen de temperaturen rond het vriespunt en wisselen zon en wolken elkaar af. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoudendorp een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. En vijf minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Rotterdam... tussen af het Arkel Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook blijft daar dicht vanwege werkzaamheden tot morgenochtend vroeg.